Inmiddels heeft de advocaat van Ali tegen RTL Boulevard gezegd dat het ook dit keer om Ali B gaat. Toen zaterdag bekend werd dat er een aangifte tegen hem lag, ontkende hij meteen dat hij iets strafbaars heeft gedaan balletje ging rollen door onderzoek van Boos. Morgenmiddag om 4 uur komt hun aflevering over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice online. De Gezondheidsraad vindt dat coronaprikken bij kinderen van 5 tot 12 jaar zin hebben. Maar alleen als die kinderen nog niet besmet zijn geweest. Dat was eerder ook al het advies van de raad. En daar blijven ze nu bij, ondanks de Omicron-variant. De getuige, die werd gezocht in verband met de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca... heeft zich bij de politie gemeld. Gisteren was hij herkenbaar in beeld bij opsporing verzocht. Mogelijk heeft hij de mishandeling gefilmd. Hij is geen verdachte. En op meerdere plekken is ingegrepen bij protestacties van theaters, poppodia en musea. Op tientallen plekken kon je vandaag naar de kapper in een theaterzaal of een danslesje meepakken in een museum. In Amsterdam kreeg het Concertgebouw een officiële waarschuwing omdat ze toch hun deuren opengooiden. Deze vrouw liet zich daar vandaag knippen met klassieke muziek op de achtergrond. Ja, heel tevreden. Ja, de beste kapperervaring eh, tot nu toe. Oh, heb je ooit bij een kapper gezeten terwijl er zoveel mensen toekeken? Nee, nee, dat absoluut niet. Nee. <laughs> het is wel een beetje onwennig, maar aan de andere kant is het juist heel ontspannend, want de muziek op de achtergrond is zo mooi. In Den Haag kreeg de Koninklijke Schouwburg ook een officiële waarschuwing. En in het Utrechtse Museum Speelklok, dat er vandaag uitzag als een sportschool, kwam ook boa's langs. Het weer. Vanmiddag wat regen. 5 graden in Limburg, 8 in Friesland. Komende nacht trekken er weer buien over met in het binnenland wat hagel en natte sneeuw. Morgen begint ook nat en het is een paar graden frisser dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A1 richting Amsterdam tussen Eemnes en Blarikum 2 kilometer.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 We just keep it pushing like, aye, aye, aye. baby, I And when I'm gone, I'll still be true to you. The seed of love lives inside of you. I'll be your angel up in heaven. And all my love.